ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over de situatie in Gaza. Sommige Kamerleden willen dat Nederland zich harder opstelt tegenover Israël. Maar politiek verslaggever Michiel Breedveld verwacht niet dat het demissionaire kabinet na dit debat heel veel gaat veranderen. Het is ehm, zeker niet het geval dat het kabinet van plan is om de druk sterk op te voeren. Wellicht dat er op kleine punten nog wat beweging komt, zoals bijvoorbeeld het opvangen van gewonde eh, Gazaanse kinderen. Op dat vlak verwacht ik misschien kleine toestemming maar een koerswijziging op het gebied van Israël-Gaza is zeker niet de verwachting vandaag. Normaal gesproken is de Kamer nu nog met vakantie, maar een deel is eerder teruggekomen voor het debat. De luxe Amsterdamse sportschool die in opspraak kwam door uitbuiting... bood schoonmakers geld om de boel te ontkennen. Ze zouden 5000 euro krijgen als ze zouden verklaren... dat ze altijd goed behandeld waren, meldt het parool. Schoonmakers van Saints and Stars vertelden eerder dat ze soms wel 17 uur per dag moesten werken... en dat ze met vier mensen in één bed moesten slapen. De schoonmakers eisen nu een schadevergoeding. In Klundert in Brabant is een vrouw overleden bij een woningbrand. De brand was gistermiddag. Zes woningen moesten toen worden ontruimd. De vrouw liep zware brandwonden op en is daar nu aan overleden. En een bijzondere nieuwe sponsor voor SC Den Bosch. Deze artiest staat dit seizoen op het shirt van de spelers. dans auto. dat is Fleming natuurlijk. Hij groeide op in Den Bosch en zegt dat hij ooit als klein jongetje op de tribune zat. En dat het een droom is om nu op de shirts te staan. Fleming zegt ook dat hij de eerste solo-artiest is in Nederland... die een club uit het betaalde voetbal een heel seizoen sponsort. Het weer op de meeste plekken droog met af en toe zon bij zo'n 25 graden. Alleen in het midden van het land kan er wat regen vallen. Vanavond meer bewolking en een enkele bui. En morgen blijft het droog en is het iets warmer dan vandaag. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een paar korte files in Noord-Holland... de meeste vertraging daar nu op de A9 Amstelveen richting Alkmaar.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 es que, ¿quién lo diría? Que en la esquina te sazón sonaría. ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Así Es por ti, tú por mí.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 De Russische president Poetin vindt het nog te vroeg voor een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky. Volgende week praat Poetin met de Amerikaanse president Trump. als het aan het Witte Huis ligt, kan Zelensky ook aanwezig zijn. Frits van Eert moet twee jaar de cel in. De oud-Jumbo-topman is volgens de rechtbank schuldig aan onder meer witwassen en omkoping. Bevals valsheid in geschriften lichtte hij ook zijn eigen bedrijf op. Drie Nederlandse trainers zijn genomineerd voor de Gouden Bal. Het zijn Sarina Wiegman, René Slegers en Anne Slot. En ook de spelers Daphne van Domselaar, Wieke Kaptein, Virgil van Dijk en Denzel Dumfries zijn genomineerd. Het weer. Op veel plekken is het droog en zonnig, maar er kan ook een enkele bui vallen. Het is maximaal 26 graden.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 Dit is ZFM 106.9 FM. much in love, nothing acts like fingers in a glove. Wanting to be together, river. Well, they went out quickly and tied the knot. Time shows they should have not, but whoa. They started slowly falling.